7 uur. Marielle Hageman met het NOS Journaal. Volkswagen gaat in Nederland 160.000 auto's terugroepen... die zijn uitgerust met de software waarmee uitstoottests zijn gemanipuleerd... heeft importeur PON bekendgemaakt. Volkswagen produceert ook de merken Audi, Skoda en Seat. Volgens deskundigen betekende dat de auto's vermogen inleveren omdat ze worden aangepast aan de testwaarden. Het is dan ook de vraag hoeveel consumenten inderdaad de software laten veranderen. Wereldwijd roept Volkswagen 11 miljoen dieselauto's terug die zijn uitgerust met Schumel software. Nederlandse uitkeringen in Marokko gaan in de toekomst toch omlaag. Na lang onderhandelen zijn beide landen het eens geworden over aanpassingen. Vanaf 2021 wordt de export van kinderbijslag naar Marokko gestopt. Ook komen er veranderingen in de vergoeding van medische kosten, de uitkering aan nabestaanden en de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Een deel van de Kamer drong erop aan het verdrag uit 1972 helemaal op te zeggen, maar minister Ascher wil de verhoudingen met Marokko niet op scherp zetten. De politie opent nog drie tijdelijke locaties waar vluchtelingen worden geïdentificeerd. De nieuwe aanmeldlocaties komen in Zevenaar, Veenhuizen en Leusden. Met de uitbreiding kan de politie dagelijks de nationaliteit en biometrische gegevens vastleggen van 550 vluchtelingen. Vorige week kwamen er al drie extra locaties in Amsterdam, Rotterdam en Budel. Hierdoor moet het aanmeldcentrum in Ter Apel worden ontlast. Op Schiphol zijn twee mannen uit Arnhem aangehouden die eerder vastzaten in Turkije. De mannen van 18 en 23 worden ervan verdacht dat ze een poging hebben gedaan om zich aan te sluiten bij de terroristische organisatie IS. Op twee adressen in Arnhem is huiszoeking gedaan. De twee werden in de gaten gehouden omdat ze zouden zijn geradicaliseerd. Het weer vanavond vrijwel overal helder. Minimumtemperatuur rond de 5 graden. Aan de grond kans op vorst. Plaatselijk kan een misbank ontstaan.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 tussen Naarden en knooppunt Diemen, 8 kilometer. A13 Den Haag-Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft-Noord... 2 kilometer door een ongeluk. Er zijn er twee rijstroken dicht. Verderop eh, richting Rotterdam sta je ook nog in de file tot aan Berkel en Rode Reis. In totaal zo'n 13 kilometer. De A16 brida rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 10 kilometer door een ongeluk op de A20. Op die A20 van Gouda naar Hoek van Holland staat tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam Centrum nog 10 kilometer.